Jan van der Putten met het NOS Journaal. De oorlog in het Midden-Oosten raakt alle sectoren van de Nederlandse economie... blijkt uit berekeningen van de Rabobank. De economische groei stagneert en de inflatie loopt op. Sectoren die zelf veel energie gebruiken worden het meest geraakt, zegt deze onderzoeker. Bijvoorbeeld de chemie, de basismetaal en de bouwmaterialenindustrie... En vervolgens ook de vervoerssector. Dus eh, op het moment dat eh, benzine, diesel, kerosine duurder worden, ja, dan gaan het wel sportkosten omhoog. En als de oorlog snel eindigt, dan kan de economie dit jaar nog 1,6% groeien. In het slechtste scenario blijft daarvan maar 0,6% over. Afgelopen nacht is brand gesticht voor de deur van een synagoge in Rotterdam. Rond kwart voor vier vannacht werd iets in brand gestoken, waarna een ontploffing volgde. De brand is volgens de politie vanzelf weer uitgegaan. Wie de boel heeft aangestoken en wat erachter zit is onduidelijk. De politie in Rotterdam doet onderzoek. Een hondengeleider van de politie wordt vervolgd omdat zijn hond een pro-Palestijnse demonstrant heeft gebeten. Dat gebeurde vorig jaar tijdens een betoging bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Volgens het OM was de inzet van de hond onrechtmatig... omdat de demonstrant al op de grond lag en geen geweld gebruikte. In de achtste finales van de Conference League heeft AZ gewonnen van Sparta Praag. Het werd in Alkmaar 2-1. Spits Troy Parrott scoorde twee keer. AZ kreeg veel kansen maar die gingen er niet in. En dat kan dus nog beter, zegt trainer Leroy Echtelt. Ik denk dat het een mooie uitdaging is voor ons om volgende week daar in dat stadion met de eh, heksenketel om dit hetzelfde te kunnen brengen. En als we hetzelfde kunnen brengen en misschien nog twee eh, stapjes erbij, dan kun je daar ook gewoon eh, bij vlagen domineren. Volgende week is de return in Praag. En het weer vanochtend onstuimig met regen en aan de kust zware windstoten.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 At least they know I can stand the beats. i asking for the check. Girl with crimson nails is Jesus round her neck. Swing. Things changing, you don't want to leave the tears from our eyes What can I do, girl, to get through to you? moment Suddenly it seems how they sing, how they sing, how they sing. Give me nights of solitude, red wine just a glass or two. in a hammock on a balmy evening. I'll pretend that it's my heart when I think of you.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 blijkt uit berekeningen van de Rabobank. De economische groei stagneert en de inflatie loopt op. In het westen van Irak is een Amerikaans tankvliegtuig neergestort... na een incident met een ander toestel, meldt het Amerikaanse leger. Er zouden zes mensen aan boord zijn geweest. In Rotterdam was vannacht kort brand bij de ingang van een synagoge. Volgens de politie was het opzet en ging het vuur vanzelf uit. De politie in Rotterdam doet onderzoek. En het weer nog vanochtend onstuimig met regen en aan de kust zware windstoten.